Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt 748 miljoen euro minder bezuinigd op onderwijs. Na wekenlang overleg tussen de regering en oppositiepartijen zijn ze er nu over uit... waar dan wel op bezuinigd wordt. Zo gaat er minder geld naar cursussen en extra opleidingen voor artsen... en wordt de belasting op e-sigaretten verhoogd. PVV-leider Wilders heeft er gemengde gevoelens bij. Het is een hele kluif, 750 miljoen euro, die ehm, eh, teruggedraaid van de bezuinigingen. Aan de andere kant zijn we ook dankbaar voor de oppositie die daarmee heeft gezorgd dat eh, de begroting eh, acceptabel is voor ze. En het haalt in de Tweede Kamer en hopelijk dus ook in de Eerste Kamer. Ehm, en dat is, eh, nou ja, dat is een goede samenwerking. Er is ook kritiek, bijvoorbeeld van GroenLinks PvdA. Zij vinden de begroting een historische vergissing... omdat er nog steeds een miljard wordt bezuinigd op onderwijs. Het internationale vliegveld van Port-au-Prince is weer open. Een maand geleden werd de luchthaven van Haiti gesloten... omdat bendes vliegtuigen hadden beschoten. Het eiland wordt al jaren geteisterd door bendegeweld. Een gewelddadige asielzoeker die te gevaarlijk was om in een opvang te slapen... moet alsnog worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. De rechter zegt dat de man ernstige mentale problemen heeft. Hij stak meerdere mensen neer en stak ook zichzelf in brand. Onder meer longartsen willen dat er een leeftijdsgrens komt voor producten met nicotine. Die zou dan elk jaar hoger moeten worden... zodat jongeren in de toekomst nooit meer sigaretten en vapes kunnen kopen. Deze longarts vertelt hoe zo'n verbod eruit zou zien... als die grens ieder jaar wordt verhoogd. Voor kinderen geboren vanaf 2012. Die kinderen zijn nu 12 jaar. En die worden in 2030 18 en dan wordt de leeftijd naar 19 opgehoogd. En het jaar daarop naar 20 jaar opgehoogd. En dat geldt voor zowel sigaretten als vapes? Ja, eh, de vapes. En we zien nu alweer de nieuwe smeltsigaretten aankomen. Dus elke keer weer wat nieuws. Dus dat geldt voor alle nicotineproducten... tot en met de dingen die we nog niet eens kunnen verzinnen. Want de tabaksindustrie houdt niet op. De artsen zijn samen met Stichting Rookpreventie een burgerinitiatief gestart... om het op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. En dat is gelukt. Ze hebben 70.000 handtekeningen en vandaag wordt hun plan besproken in Den Haag. Het weer nog. Een kille dag met veel grijs en vooral vanochtend af en toe motregen. Later trekt het soms open en zijn er opklaringen met een heel klein beetje zon. Het wordt vandaag 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Bij Weidewormer is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is hier dicht.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 Linkse oppositiepartijen en onderwijsorganisaties zijn er niet over te spreken. Zij wijzen erop dat er nog steeds 1,2 miljard euro op onderwijs wordt bezuinigd en vinden dat veel te veel. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa hebben reddingswerkers een meisje van 11 uit de Middellandse Zee gered.